Kees Groot met het NOS-journaal. Minister Ploemen schort de ontwikkelingsrelatie met de regering van Benin op. Volgens haar is er in het Afrikaanse land 4 miljoen euro Nederlands ontwikkelingsgeld verdwenen. Ploemen noemt de fraude onacceptabel. Ze zal het geld terugvorderen. Nederland blijft niet-gouvernementele organisaties in Benin wel steunen. In Oostenrijk zijn twee passagierstreinen frontaal op elkaar gebotst. Daarbij is een machinist omgekomen en zijn negen mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde ten noorden van de stad Graz in het zuiden van het land. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is de Oostenrijkse brandweer gelukt alle passagiers te bevrijden. Een 27-jarige Nederlandse man is in België veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf... wegens een poging tot doodslag op zijn Belgische vriendin. Hij reed met haar in de auto van een brug af, maar de twee overleefden het voorval. Uit opname van een dashboardcamera blijkt dat de twee flinke ruzie hadden over een verhouding die de vrouw had. Nederlandse en Duitse politiemensen zoeken over de grens bij Venlo naar een vijfjarig jongetje. Hij wordt sinds gistermiddag vermist. De kleuter is voor het laatst gezien in de Duitse plaats Herongen. Er wordt met onder meer helikopters en honden naar de jongen gezocht. De vermiste kleuter woonde nog maar zes dagen in Duitsland. Hij komt uit Servië en zat met zijn familie in een opvangcentrum. Op de A67 bij Geldrop is een chaos ontstaan na een ongeluk met drie vrachtwagens. Een chauffeur raakte ernstig gewond. Een van de vrachtwagens vervoerde gevaarlijke stoffen, maar volgens de ANWB is er niets weggelekt. De weg is naar het westen nog uren dicht en er staat meer dan 20 kilometer file. Eerder vanochtend was er op de A67 nog een ongeluk bij Hapert. Toen botste een vrachtwagen op een auto van Rijkswaterstaat. Twee mensen raakten gewond. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer en zware windstoten. Het wordt ongeveer 15 graden. Morgen geregeld zon, vooral in het zuiden nog een bui en een graad of 14.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 Ik vind society mensen die bewegen heel anders. Die hebben een heel andere plastiek, heel andere allure. Heel andere allure. En society mensen, eh, die, die werken ook niet met servet. vet. We, weet u wat die veel meer werken? Werken veel meer. Met. Lindje, ja, Lind, Kijk, dat is society. Dat is puur society, dit, hè. dit wordt gedragen door de, de hoge figuren in het society-leven. Kijk, voorstellen, mensen? Dat je zoiets in ergens om je nek doet, zeg. En zo de frisse lucht inloopt. Met zo'n gebakje op je buik. Het is wel wat, hè? Je kunt je voorstellen, moet moeten zich een figuur in denken natuurlijk. Hè? Hier zit, wacht even. Hier zit de kop. Hier zit het witte vest. Ik moet hem eigenlijk meer zo houden trouwens. ik, ik hou hem even op vol ornaat. Hè? Zo is het ornaat vol. Dat is half vol ornaat. En dat is ornaatje. <laughs> ornaatje. Maar, maar zo zitten de society-figuren bij eh, grote banketten en bij grote diners zitten ze zo aan tafel. Ze, ze dragen het lint eh, onder de jas. Dan dragen ze het lint, zo, hier onder de jas. Maar ze kunnen het omhouden als ze naar het toilet moeten. dan, dan nou, nou zie ik in mijn gedachten gedachten zie ik zo'n hoge, zo'n autoriteit. Die zie ik thuis in de badkamer in zo'n lange onderbroek Met zo'n beetje laag kruis erin. Weet je. Helemaal geen erekruis, weet je. En dan kan hij zijn lint niet vinden. en dan, hoor ik die man al roepen. Annie, ik kan nergens mijn lint vinden. En dan roept zij, kijk eens in het naaimandje. Ja, want dat ding moet er ergens liggen. En dan ligt het in het naaimandje. En dat is natuurlijk geen COVID. Want <laughs> zo'n lint dat moet gedragen worden, mensen, in een milieu waar dat tot zijn recht komt. Ik ben eens geweest bij zo'n groot banket. En er waren alle society-figuren waren daar aanwezig. Maar prachtig zeg. Oeh, marmeren zaal. En de hele society aanwezig. Moet je zien hoe ze elkaar groeten. Zo van, hi, society. mensen, wat was het lachen, zeg. Ja. En ik, ik was erbij, zeg. Ik kan het voorstellen. Maar dat is moeilijk in die, in die kringen je te bewegen, zeg. Oh, wat is dat moeilijk, zeg. Ik heb me een beetje aangepast, maar eh, een een, marmeren zaal, zeg, met allemaal kroonluchters. Er stond een hele lange tafel voor het banket. Dat heet zo banket, hè. Banket, vind ik mooi, mooi woord. Hij gaat naar het banket. Het is heel anders dan: hij moet nog warm eten. het is hetzelfde hoor, want het banket was ook warm eten. Want ik heb me gek zitten blazen, dat weet ik nog niet. Maar er zat voor zeven stuivers, hè. Alle autoriteiten waren aanwezig. Alles goud, brillanten, diamanten. Op tafel al de heerlijkheden van het banket uitgestald. Champagne, diverse wijnsoorten, candlelight. Ja, achter elke stoel, kun je nagaan, achter elke stoel stond een man in livrei. Zogenaamde livreiers. Die man doet niks, schuift alleen maar met je stoel door. Want ik dacht nog, laat die maar schuiven. Hm? Je moet oppassen, want je zit er zo naast. <laughs> Ik deed ook altijd even zo voor ik ging zitten. Zo. somebody ik had toch even zin in een stukje, eh, even een stukje cabaret hoor. Daar had ik toch even zin in gewoon. Dus heb ik dat toch maar even eh. We gaan lekker eten jongens. Toet zit helemaal klaar met het recept voor de neus. Jazeker. Ja. We gaan, eh, ja, we gaan weer even een lekker receptje doen wat u makkelijk thuis kunt maken. Jawel. Maar we wachten even op Angela. Wacht even. Het is geweest. Ze het heeft verteld hè, dat we dat gaan doen. Ja, dan krijgen mensen tijd om pen en papier te pakken. Ja, precies. dat krijgt u even dit. Ja. Is over nagedacht. Ja. Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina www.facebook.com Zandvoort Lunch. die... Nou, barst maar los zou ik zeggen. Laat maar eens horen wat we gaan maken vandaag. Ehm, wat we gaan maken is pasta met courgette roomsaus. Oeh! Ja, ah, ah. niet kwijlen Ruud, kom op. Hou je eerst even. ik hou me. in. Goed zo. De ingrediënten. 300 gram fusilli, 2 tenen knoflook, 2 courgettes, 3 eetlepels olijfolie, 225 gram diepvries tuinertjes, 2 eetlepels citroensap, 250 ml crème fraîche en 15 gram verse basilicum. En dat gaan we als volgt bereiden. Kook de fusilli volgens de aanwijzingen op de verpakkingen gaar. Snijd de knoflook in plakjes en de courgette in halve plakjes. Verhit twee derde van de olie in een bok en fruit hierin de knoflook. Schep ze met een schuimspan uit de pan. Door dan de courgette en de tuinerten 5 minuten. En Voeg dan het citroensap toe en verwarm het mengsel nog een minuut of twee. Voeg dan de crème fraîche toe en warm zonder dat je het laat koken nog een paar minuten door. Snijd de basilicumblaadjes grof. Door de knoflook en de basilicumblaadjes een paar wel achterhouden voor de garnering door de saus. En breng het op smaak met wat peper en zout. Giet de fusilli af, schep de olie erdoor en breng het op smaak met peper. Verdeel de pasta over de borden en schep de courgette roomsaus erover. En bestrooi de borden dan met de rest van het basilicum. Nou, als dat niet lekker eten is... Ik heb geen idee. Maar ik denk het wel. Ik denk het wel. Klinkt lekker goed, is. Nou, in ieder geval, eh, mocht u het niet allemaal zo snel hebben kunnen volgen... dan kan ik me natuurlijk voorstellen, dan komt het recept in ieder geval vandaag eh, nog op Facebook te staan. Op onze website. Natuurlijk op onze Facebookpagina. Facebook. Uh, hoe heet het ook weer? www. Nou ja. zandvoort.nl Nee, wat zit ik nou toch allemaal te te Nee, het is www.facebook.com. Ja, en dan schuine streep, schuine streep, Zandvoort Lunch. Tatarada. Tatarada, niet CFM Lunch, want dan kom je niet. <laughs> Zandvoort Lunch, in de pagina. Dus uh, dat kunt u doen. En eh, over, over eten gesproken, hè. Eh, over eten gesproken. En kan nog wel even, dit muziekje. Een paar komt een drie, rest, drie sterren restaurant binnen. En de vader vraagt, of de ober vraagt wat ze willen drinken. Zegt de vrouw, nou, voor mij een glas champagne. En de ober vraagt, en voor meneer? En dan zegt die vrouw, glas water. De ober blijft discreet en brengt het gevraagde. Even later komt hij vragen of ze een keuze hebben gemaakt. Jazeker, zegt de vrouw. Als voorrecht neem ik een foie gras, dan een half kreeft, dan canard l'orange en als nagerecht kaas mm, en een aardbeientaartje. En om te drinken mag je me een halve fles Petrus van 1989 geven. En voor meneer, zegt de ober, zegt de vrouw... Nou, voor meneer, enkele blaadjes sla als voorgerecht... Dan gekookte wortelen en als nagerecht een ijsje op basis van rauwe worteltjes. En om te drinken een glas groentesap. De ober iets wat gegeneerd zegt... Meneer is zeker op dieet, waarop de vrouw zegt... Nee, maar zolang meneer gaat wippen als een konijn... zal meneer ook eten als een konijn. <laughs> Leuk, hè? soms weer zulke heerlijke humor vinden op Facebook. En daar maak ik u dan natuurlijk graag deelgenoot van. Ja, zo ben ik nou ook weer. Dat vind ik dan leuk om dat te doen. Om je te vertellen wat er voor leuks op Facebook staat. Nou. Dit is uh, Chic met Nile Rogers En eh, I'll be there. Getting back to the disco era. Woe! Maar is wel nieuw. Into the disco scene. yeah, you didn't, baby. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now Roger samen met Chic and I'll Be There. And this is uh, Alone Again Or. and the group had Love. Love. Yeah, said it's alright. I won't forget all the times I've waited patient do You know that I could be in love with a lost heet eh, Love. En het liedje heet Alone Again Or. Zo'n eh, apart liedje. Mooi liedje trouwens ook. Um, en dit is Daal Bob. These are bittersweet days. Pass it on. And it's hard if you don't know, child. These are bitter, sweet days. As we talk about life. You may think that her love is gone, but you'll find it's still strong. These are days as they come in the struggle of moving on. These are days as they come. As he picks up a ball. Bob natuurlijk. Hè. Pass It heet het liedje en dat is zijn laatste hit. Oké, nou dan gaan we maar weer eens even... voor Zandvoort en de regio. En hier is het eh, regionieuws, wederom met Toetsmaans. sorry, ik heb je microfoon op dicht. Oh, dat schiet ook lekker op. Ja. Nu hoor ik mezelf. Ja, ja oké. Okay. Nou mag je nou gaan het gewoon nog een keer doen. Ja, nou mag je beginnen. <laughs> test, test, test. Test, test, test. <laughs> Ehm, het NZH Vervoermuseum, nu nog gevestigd in het voormalige NZH-complex aan de Leidse Vaart in Haarlem, verhuist deze zomer naar de Haarlemse Waardepolder. Op de Leidse Vaart maakt het museum plaats voor de bouw van het complex Nieuwe Woningen onder de naam Remise Haarlem. Ik had nog een berichtje op Facebook wat ik tegenkwam, Ruud. En dat ging over die vermiste opa Ari. Die is weer teruggevonden op het strand van Heemskerk. In alle gezondheid, gelukkig. Ja, was een beetje in de war, geloof ik. Ja, eh, eh, hij lijkt niks te mankeren. Hij was voor de zekerheid nog even nagekeken. Ja. En eerder op die dag zochten zo'n 80 Velse Noorders en Beverwijkers naar de man... die gistermiddag vermist raakte. Hij zou naar het Wijkeroogpark gaan, maar kwam daar nooit aan. Het is nu nog onduidelijk waar hij het afgelopen etmaal wel geweest is. Nou, dus dat is nog even een beetje spannend. Hm. hij, had een, hij had een eetafspraak met zijn vrouw. Ja. Eh, en daar kwam hij niet op dagen. Ja, precies. En eh, nou, ze dachten dat hij van water hield. Dus ze hebben bij de pont gekeken. Ze hebben bij de sluizen gekeken. Ze hebben op het station in Beverwijk gekeken. En door het park hebben ze, door het bos hebben ze heen ja. gebanjerd met ja. Maar in ieder geval, ze hebben hem gevonden. Ja, gelukkig. Opa is terug. Ja, helemaal happy, denk ik. De brandweer is maandagavond nog in actie gekomen voor een brand in het bos in Bloemendaal. Iets na 9 uur s avonds kwam er een telefoontje bij de brandweer binnen... dat er in het bos langs de Cornelis Schultzlaan brand zou woeden. De brandweer kwam met toeters en bellen ter plaatse om de brand te blussen. Bij aankomst bleek dat de brand in het bos eigenlijk maar een kampvuurtje was. De jongens hadden na een barbecue een vuurtje gemaakt... en na een gesprek met de brandweer hebben de jongens beloofd om het vuur ook uit te maken. Bij de officiële kranslegging bij het herdenkingsmonument op de hoek van de Valendepweg en de Linneerstraat waren naast veel volwassenen ook veel kinderen en jeugd aanwezig. Het is opvallend en verheugend dat er ieder jaar meer aandacht bij de jeugd is om aan de plechtigheid deel te nemen. Maar ook komen er steeds meer volwassenen naar de indrukwekkende plechtigheid. Dit jaar waren er een paar incidenten. Een lid van drumband Damiata uit Haarlem viel flauw... en een scout moest tijdens de ceremonie overgeven. Voor de flauwgevallen drummer werd de ambulance naar de Valennepweg gestuurd. Een recordaantal van naar schatting 4000 bezoekers... is maandagavond getuige geweest van een zeer indrukwekkende herdenkingsconcert... aan de vooravond van het 35e Bevrijdingsfestival in De Hout. Met die belangstelling bewijzen organisatie en publiek dat vrede voor jong, nog oud een vanzelfsprekendheid is. En dan heb ik op eh, internet nog een ander berichtje gevonden. Na bevrijdingspop zijn er vier mannen, of in ieder geval mannen aangehouden in de binnenstad. De politie heeft vannacht een aantal mannen staande gehouden... die naakt door het centrum van Haarlem hebben gerend. Stel dat Stelletje gekken met die kaal. Ja, joh. <laughs> ja, de, mannen renden rondjes om de Bavo-kerk op de Grote Markt in de Noord-Hollandse hoofdstad. De agent grapte, sommige heerschappen nemen bevrijdingsnacht wel erg letterlijk... en we hebben ze maar even staande gehouden. Waarom de mannen naakt door Haarlem hebben gerend is nog niet duidelijk. Maar goed, die wilde ik je niet onthouden. <laughs> Eh, de politie heeft inmiddels in totaal vier jongeren aangehouden... op verdenking van de betrokkenheid bij de mishandeling op 1 mei in het Zanenpark. Hier was een meisje door een andere dame tegen de grond geslagen. Ze viel daar bewusteloos neer. Het incident was gefilmd en op internet gezet. Na aanleiding van het ingestelde onderzoek heeft de politie op 4 en 5 mei... de vier jongeren aangehouden in de leeftijd van 14 en 15 jaar. Drie meisjes en een jongen en alle zijn afkomstig uit Haarlem. Onder hen zit volgens een eerdere tweet van de politie Haarlem... ook de persoon die het voorval filmde vast. De recherche onderzoekt de zaak nog verder... en roept andere jongen op zich te melden die de mishandeling hebben gefilmd. Alle tips zijn gewoon welkom. Vanwege de harde wind was het terrein van Bevrijdingspop in Haarlem gistermiddag tussen 2 en kwart over 3 uur dicht. De wind was net even te hard. Vanaf kwart over drie werd het programma weer gewoon hervat. In de richting van het terrein stonden lange rijen, want de hekken waren nog dicht. Het weer was wel wat opgeklaard, maar er stond nog een verraderlijke wind. Een aantal optredens zijn hierdoor komen te vervallen. Ondanks het weer kan men wederom spreken van een geslaagd festival. De politie heeft maandagavond een 20-jarige verdachte aangehouden na de mishandeling op een station in Haarlem. Een 42-jarige man uit Zwanenburg raakte hierbij ernstig gewond. Om de aanleiding en de rol van het slachtoffer te onderzoeken... is de politie op zoek naar een specifieke getuige. Rond kwart over negen s'avonds weegt de politie de melding... dat de conducteur een verdachte van mishandeling had aangehouden... en dat de slachtoffer hoofdletsel aan de mishandeling had overgehouden. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer verzorgd en overgebracht naar het ziekenhuis. De 20-jarige verdachte werd door de conducteur overgedragen aan de politie. De politie heeft meerdere getuigen gehoord en volgens hen zou het slachtoffer zich vervelend hebben gedragen in de trein van Amsterdam richting Haarlem. De verdachte zou bij aankomst op het perron in Haarlem de Zwanenburger hebben geduwd en hem een vuistslag hebben gegeven. De politie heeft de 20-jarige verdachte aangehouden en is ingesloten aan haar politiebureau. Ook vandaag geldt er weer code geel in onze provincie. De weersomstandigheden zijn volgens de KNMI zodanig gevaarlijk... dat dit kan leiden tot schade en overlast. Vooral de kustprovincies moeten rekening houden met harde windstoten en stevige onweersbuien. Het kan daarnaast ook gaan hagelen, zo waarschuwt het KNMI. Ook op de weg is het oppassen geblazen.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 De zon schijnt vandaag geregeld, maar vanaf het middaguur neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Die hebben we ook net gehoord, hè Ruud? De temperatuur loopt op naar 14 tot 16 graden en het waait weer flink. Vanavond komt er nog tot enkele buien met kans op onweer. Komende nacht blijft het droog met opklaring. De stevige zuidwester draait in de nacht naar west en neemt heel langzaam wat in kracht af... en de temperatuur daalt naar een graad of 9. Morgen profiteren we flink van een hoge drukgebied. De zon schijnt lekker, maar heel lokaal komt het in de middag nog tot een klein buitje. Over het algemeen blijft het droog. De west- tot zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig aan zee... en de temperatuur stijgt naar een graad of 14. dat was The Cream. Met Eric Clapton, Bruce en eh, Jack Bruce natuurlijk. En uh, Ginger Baker. En dat nummer heet A Strange Brew. Dit heet See You Again. Wiz Khalifa.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 child that has been done so wrong. His mother covers him and sings him a sad song. Oh, Jean. Her tears keep falling down while reaching for the sky. Cold. The blue has turned to ash. No bird will ever fly. I see a man who carries out his own. Two silent neighbors after to the bone. He used to know them up until his kids were grown. No friend who really cared. Voice of Holland. O'Gene oh, was dat. En het nummer dat heette Cold. En uh, ja, we zijn nog uh, een kwartiertje verwijderd van de vinyljaren zometeen. En uh, ja, weet wat we gaan doen, hè. Maar dit is eerst nog Bobby Gentry. Toch wel een prachtig liedje, hoor. De Ode to Billy Joe.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 If I look hard enough. de lunch er alweer op. Ja. Time flies if you're having fun, zeggen ze dan. zit er alweer op. Het is alweer gebeurd voor eh, deze... Eh, woensdag. Morgen ben ik er weer met de lunch natuurlijk om 12 uur met Dolly samen. En eh, vrijdag ook weer. Dat ik alleen nog. Nou ja, in ieder geval, wat wou ik zeggen? Oh ja, nou, we gaan even genieten van het nieuws en het weer van de NOS van 1 uur. En na het nieuws ben ik natuurlijk terug met de nieuwjaren. Met vandaag als classic album Songs in the Key of Life van Stevie Wonder. En daar gaan we veel van draaien. Zoveel mogelijk. Voor nu even rust, even pauze, even bakkie. En eh, nou, tot zo aan de andere kant bij de vinyljaren.